Uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft in Vlissingen het officiële startsein gegeven voor de bevrijdingsfestival's. Hij deed dat door het bevrijdingsvuur aan te steken. Het ontsteken van het vuur ging moeizaam. Eerst waarde de vlam uit en daarna duurde het even voordat het vuur naast het podium ging branden. Na de officiële opening was er in Vlissingen een optreden van Caro Emerald. Op veel plaatsen in Nederland hebben de festivals last van de zware regenbuien en harde wind. In Assen is het festival uitgesteld en ook in Almere en Enschede wordt later begonnen. Op andere plaatsen gaan de feestelijkheden wel volgens plan door. De organisatoren houden de buienradars goed in de gaten. Er komt vandaag geen pontonbrug over het IJ in Amsterdam. Het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité zegt de veiligheid van de duizenden deelnemers die over de brug wilden lopen niet te kunnen garanderen vanwege het slechte weer. Het was de bedoeling dat vandaag zo'n 6000 mensen over een 300 meter lange pontonbrug van het Centraal Station naar het noorden van Amsterdam zouden lopen. De supermarkten zeggen dat de beweringen van Wakker Dier over kiloknallers niet kloppen. Volgens Wakker Dier is het aantal stuntacties met goedkoop vlees in een jaar met 18% gestegen. Er wordt met allerlei artikelen meer gestunt, zeggen de supermarkten. En dat een product in de aanbieding is, heeft volgens hen niets met dierenwelzijn te maken. Gewapende troepen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben afgesproken om alle kindsoldaten vrij te laten. Het akkoord heeft volgens UNICEF niet alleen betrekking op kindsoldaten, maar ook op kinderen die als kok of voor seksdoeleinden worden gebruikt. Naar schatting gaat het om 6 tot 10.000 kinderen die als soldaat of op een andere manier in dienst staan van de troepen in Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook is afgesproken dat de gewapende troepen stoppen met de werving van kinderen. En dan het weer vanuit het zuiden zware buien met onweer en windstoten. Tussendoor ook zon. 19 tot 23 graden, maar later een stuk frisser. Dit was het ZFM.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 En, eh, en zij zegt, je suis néerlandaise, oh, je parle un petit peu français. En ik zeg... samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar mm. mm. ah. de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel.